VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelt de aanslag op het konvooi van VN-gezant Melkert in Irak. Maar de missie in Irak gaat door, benadrukt Ban. Melkert had in de Iraakse stad Najaf een ontmoeting met de geestelijk leider van de Sjiïten. Op de terugweg ontplofte een bermbom. Melkert bleef ongedeerd. Een Iraakse politieman kwam om het leven. Een aantal mensen raakten gewond. Homo's en lesbiennes in het Amerikaanse leger mogen voortaan uitkomen voor hun geaardheid. Het Pentagon heeft het omstreden Don't Ask, Don't Tell beleid opgeschort. Jarenlang konden homomilitairen niet voor hun geaardheid uitkomen. Vorige week oordeelde een rechter in Californië dat dat beleid in strijd was met de grondwet. President Obama wilde de wet al langer versoepelen, maar een wetsontwerp over homo's in het leger strandde vorige maand in de Senaat. De onderwijsinspectie wil bij 34 hogescholen en universiteiten de toekenning van diploma's nader onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat die te makkelijk worden verstrekt. De inspectie zet bij 1 op de drie hoger onderwijsinstellingen vraagtekens bij alternatieve afstudeertrajecten. Studenten die erg lang over een studie doen, kunnen van zo'n traject gebruik maken. Dat kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarkt, zegt de inspectie. Aan het eind van het jaar zijn er in de wereld ruim 2 miljard mensen op internet. Dat zegt telecomorganisatie van de Verenigde Naties. Op dit moment staat de teller op 1,6 miljard internetters. Met name in derde wereldlanden groeit het aantal aansluitingen snel. Daar is vooral behoefte aan...